Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. GroenLinks wil dat de Tweede Kamer het Amerikaanse inreisverbod... voor vluchtelingen en mensen uit moslimlanden veroordeelt. Gisteren zei minister Koenders dat Nederland bezorgd is... maar volgens GroenLinks-leider Klaver moet Nederland zich veel scherper uitspreken. President Trump besloot vrijdag dat burgers uit zeven moslimlanden... de komende maanden geen visum meer krijgen. Mensen met een verblijfsvergunning worden strenger gecontroleerd. Ook PvdA-leider en vicepremier Ascher en SP-leider Roemer veroordelen die maatregel. PVV-leider Wilders vindt juist dat Trump niet ver genoeg gaat. Hij hoopt dat Trump ook Saoedi-Arabië en andere islamitische landen aan de lijst toevoegt. Wereldwijd is er veel kritiek op de nieuwe migratieregels in de VS. De Franse president Hollande, de Canadese premier Trudeau en de Britse premier May nemen er afstand van. Ze vinden dat Amerika zich moet houden aan democratische grondbeginselen. Het grootste moslimland ter wereld, Indonesië, hoort niet tot de zeven getroffen landen, maar zegt wel de maatregelen zeer te betreuren. Eerder liet ook Iran zich negatief uit over het Amerikaanse inreisverbod. Als reactie beperkt Iran het aantal visa voor Amerikaanse toeristen. Alleen mensen die nu al een visum hebben, komen het land nog binnen. De Mexicaanse regering is niet blij met een Twitterbericht van de Israëlische premier Netanyahu. In het bericht spreekt Netanyahu zijn steun uit voor de muur die de Amerikaanse president aan de grens met Mexico wil bouwen. Mexico heeft zijn verbazing, afwijzing en teleurstelling overgebracht aan de Israëlische ambassadeur. De Britse prinses Diana krijgt 20 jaar na haar dood een standbeeld. Haar zoons, de prinsen William en Harry, hebben opdracht gegeven tot het plaatsen van een standbeeld in de tuin van Kensington Palace in Londen, het vroegere huis van Diana. Koningin Elizabeth staat achter de plannen van haar kleinzonen. Het weer bewolkt vooral in het noorden af en toe regen. Het wordt 6 of 7 graden. Vanavond en vannacht kan veel regen vallen. Na het weekend blijft het wisselvallig. Bij maxima rond 10 graden.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 How do you like your eggs in the morning? Goedemorgen, ZFM Jazz. Dat waren natuurlijk weer, zoals vanouds, Mulder en Mulder... die met een niet aflatende energie nog steeds overal in de regio en daarbuiten actief zijn... met hun prachtige jazzmuziek. Goedemorgen, de zoveelste aflevering van ZFM Jazz. Een van de langstlopende series eh, van Radio ZFM. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. En eh, kenners weten dat deze ochtend dan gevuld wordt met eh, muziek van overal, maar zeker ook van Nederlandse artiesten. Ik ga in het programma ook nog wat vertellen over wat er vandaag te doen is. En eh, vervolgens laat u leiden door wat er vandaag weer voor pareltjes uit de platenkast gekomen zijn. We gaan verder met uh, het sextet van Teddy Wilson. Opgenomen in 1977 met zijn vriend Lionel Hampton op de vibrafoon. En het stuk heet The Man I Love. klein gemeen tikje op een of ander conga-instrumentje. Dat was eh, Teddy Wilson met zijn sextet. The Man I Love. We gaan nu naar een zeer gedreven trombonist. Kai Winding, geboren in Denemarken in 1922. En met zijn ouders geëmigreerd naar Amerika in 1934. En daar heeft hij grote furoren gemaakt. We gaan het horen in een eh, stuk. The Morning of the Carn... <laughs> the Morning of the Carnival. Kai Winding op zijn trombone. Carnival. Kai Winding. Zoals ik al aankondigde, weten, en de vaste luisteraars weten dat, eh, besteed ik veel aandacht aan Nederlandse muzici, omdat die geheel niet onderdoen voor de buitenlandse collega's. Zo heb ik hier een cd van Koos van der Hout, trompetist. Koos die is eh, af en toe hier ook gastpresentator. En die heeft een cd opgenomen met uh, onder meer Frits Katé, de pianist Rob van Kreeveld en de inmiddels overleden Ben Jansen op de bas. En hij heeft daar eh, uitgenodigd op de drums de Amerikaan Jeff Hamilton. We gaan luisteren naar een eh, stuk van Jack Bulterman. Jawel, Jack Bulterman van de Ramblers. En... Dat is een eh, stuk, oer-Nederlands stuk, de Zuiderzee Blues. van der Hout met de Zuiderzeeblues. Ik ga nog een stukje laten horen. En dat is een, ehm, een, stuk, dat heet The End of a Love Affair. En in dat stuk horen wij een strijkbas en een plukbas. En dat zijn eh, respectievelijk Ben Jansen en John Clayton. En op alle stukken wordt gespeeld eh, door eh, Jeff Hamilton op de drums. En een stuk dat heet The End of a Love Affair. opname van het kwartet van Jimmy Hamilton. En het stuk heette eh, Setten Doll. We gaan nu naar een meneer op de viool. Dat kan niet anders zijn dan Stefan Grappelli... die eh, in 1908 geboren is... In 97 overleden, op hoge leeftijd. Hij speelde die nog. En eh, hij is bekendst geworden door zijn samenwerking met Django Reinhardt in de Hot Club de France. Hier gaan we hem horen met een groepje in het stuk Have You Met Miss Jones. En we horen onder meer Phil Woods op de sax en Louis Belson op de drums. met Miss Jones, Stefan Grappelli. We gaan nu naar de vader van de saxofoon. En daarmee bedoel ik de man waar je niet omheen kan als je de jazzgeschiedenis leest. Dat is Coleman Hawkins, die eh, op alle fronten de big boss was op zijn tenorsax. Uh, eh, heel bekend is geworden in allerlei orkesten. Zeker eh, ook in het orkest van Duke Ellington. Hier gaan we hem horen met zijn All Stars Octet. En dan gaan we hem horen dat in zo'n prachtige solo... en de muzikanten noemen dat een juin-solo... waar hij helemaal los gaat op de tenorsax. In, het, eh, in een standard I'm the Sheik of Araby. in the meadow with all the weight of the world where the flowers Is None So Beautiful. Eh, dat was eh, Gino Vanelli. Die staat eh, op een cd uit een hele serie dryfoos Jazz platen. Met onder meer Michel Petrucciani, Steve Grossman, de Mingus Big Band Benny en nou noem maar op. We gaan nu terug naar de oude meesters en eh, we gaan horen Buddy Rich, die we normaal kennen van enorm stampwerk op het slagwerk in de big bands. En hier laat hij zijn subtiele kant horen in een eh, groepje waar ze spelen I'll Never Be The Same. CFM Jazz loopt alweer tegen de klok van 11. Dat wil zeggen dat we er zometeen zo goed als zeker even uitgaan voor het nieuws en enkele reclame dingen. En dan komen we weer eh, terug voor een vol uur ZFM Jazz. We gaan luisteren naar Rosemary Clooney. You took advantage of me. a sentimental sap, that's all. What's the use of trying not to fall? I have no will, you've made your kill, cause you took advantage of me. I'm just like an apple on a bough, and you're gonna shake me down somehow. So, what's the use? cooked my goose Cause you took advantage of me I'm so hot and bothered that I don't know My elbow from my ear I suffer something awful each time you go And much worse when you're near Here am I with all my just a babe in arms where you're concerned. Lock the doors and call me yours, cause you took advantage of me. Cause you took advantage of me Yes, you took advantage of me. I'm so hot and bothered that I don't know my elbow from my ear. I suffer something awful each time you go, and much worse when you're near. Here am I with all my bridges burned, just a babe in arms where Lock the doors, call me yours, cause you took advantage of me. Yes, you took advantage of me. Oh, you took advantage of me. Nou, Rosemary Clooney kan er nog eentje doen, een stukje.